Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De uitslag van het Oekraïne-referendum is geldig. En de tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne hebben gewonnen. Nu alle stemmen zijn geteld, blijkt dat de opkomst op 32,2 ligt. Om het referendum geldig te verklaren was een opkomstpercentage van minstens 30 nodig. Een ruime meerderheid van de stemmers is tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. 61,1 38,1% stemde voor het verdrag en 0,8% heeft blanco gestemd. Het aantal tienermoeders blijft dalen. Vorig jaar kregen ruim 3 op de 1000 meisjes onder de 20 een kind, meldt het CBS. In 2014 was dat nog bijna 4 op de 1000 en in de jaren 60 van de vorige eeuw werden nog ruim 20 op de 1000 tieners moeder. Iets minder dan de helft van de tienermoeders was vorig jaar van allochtone afkomst. Het geboortecijfer onder Nederlandse tieners is een van de laagste ter wereld. In Europa doen alleen Zwitserland en Denemarken het nog beter. In de VS is opnieuw een dode gevallen door een ontplofte airbag. Een 17-jarig meisje in de staat Texas overleed toen ze met haar Honda Civic achterop een andere auto botste en de airbag met een harde knal uitklapte. In totaal zijn er nu 10 Amerikaanse doden door een defecte airbag in een auto van Honda. Het merk heeft de afgelopen jaren airbags ingebouwd die zo krachtig opengaan dat er metaaldeeltjes kunnen losschieten. Volgens Honda was de auto van dit slachtoffer al zes keer teruggeroepen naar de garage, maar werd daar nooit op gereageerd. De man die vorige week een vlucht van Egypt Air kaapte... wordt door Cyprus uitgeleverd aan Egypte. toestel was onderweg van Alexandrië naar Cairo... toen de 59-jarige Egyptenaar de piloot dwong te landen op Cyprus. Hij had een bomgordel om, maar die bleek later nep. Uiteindelijk werd de kaper opgepakt. Hij had geen terroristische bedoelingen, maar wilde in contact komen met zijn ex-vrouw op Cyprus. Het weer vannacht valt er nog een enkele bui. Het is 4 tot 7 graden. Overdag buien, mogelijk met onweer, maar ook af en toe zon.